Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet een onmiddellijk staakt het vuren komen in Gaza. Dat heeft de VN-veiligheidsraad besloten. Israël probeerde dat voor de stemming nog tegen te houden, zegt correspondent Nasra Habiballah. Voor de stemming begon um, heeft Netanyahu daarom gezegd dat de VS zijn veto moet inzetten. En als ze dat niet doen, dat hij dan weigert om de Israëlische delegatie naar de VS te sturen... die daar deze week naartoe zou gaan. Die Israëlische delegatie zou het met de Amerikanen gaan hebben over Rafa. De VS wil namelijk geen gevechten in die stad... terwijl Netanyahu de stad wel wil binnenvallen. Het is nog de vraag of deze resolutie daadwerkelijk tot een gevechtspauze zal leiden. Premier Netanyahu heeft al vaker gezegd niet te zullen stoppen met de oorlog... totdat Hamas volledig is uitgeschakeld. Frankrijk gaat nog eens 4000 militairen inzetten om openbare plekken te beveiligen. Eerder werden er ook al 3000 militairen gemobiliseerd. Die worden ingezet om plekken als stations, scholen en theaters te beveiligen. Aanleiding is de aanslag in Moskou. De Franse president Macron zei dat de terroristen ook plannen hadden om in Frankrijk aanslagen te plegen. De sites van de provincies Brabant, Groningen en Noord-Holland zijn stuk. Waarschijnlijk hebben hackers de boel platgelegd. Ze sturen dan zoveel informatie naar een server dat de sites niet meer werken. Het is niet de eerste keer dat Nederlandse overheidssites slachtoffer worden van zo'n hackaanval. Zeven jaar geleden begon de renovatie van de Domtoren... en sinds vandaag is de bovenkant van de toren weer te bewonderen. Daar gaan de Utrechtse harten natuurlijk sneller van kloppen. Ik woon eh, hier 50 eh, meter verderop. en kijk er direct vanuit mijn eh, woonkamer op. Dus ik vind het hartstikke leuk. Ik volg het heel nauwkeurig. wat er allemaal weer zichtbaar is. Dus dat vind ik top, ja. Eigenlijk, uh, ja, ik ben benieuwd hoe die er nu uitziet, hoe die is gerenoveerd. En ja, ik, eh, ik hoop hem weer in eh, volle glorie eh, te kunnen zien natuurlijk. De verwachting is dat tegen het einde van de zomer de Domtoren weer in volle glorie te zien is. Het weer droog, zonnig en een graad of 11. Morgen minder zon, maar we krijgen er wel een paar graden voor terug. Het is dan maximaal 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files veroorzaken 5 à 10 minuten oponthoud. De A4 is het wel wat drukker richting Amsterdam... tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer... want daar ben je een kwartier langer onderweg. De A9 bij Amstelveen is na een ongeluk weer vrij. De file wordt daar langzaam maar zeker korter. Verder is het wat drukker op de A10, de ring van Amsterdam. Op een aantal plaatsen heb je daar vertraging... zoals op de ring Noord voor de Koentunnel. Het oponthoud is daar bijna 10 minuten...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 But everybody knows he's out there having fun behind your back, and that's a fact. And it ain't right, he's a fly guy acting like a gentleman. But back in the day, I can still remember when he just turned around, wouldn't look twice at you now I'm being straight with you Cause he takes you far up So you should be on your guard When he thinks you don't ever feel.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 Uh. Diamond, push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I oh, won't stop until the angels sing. Jump in, I wanna be free. Come south of the border with me. come south of the border with me.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 De Amerikaanse oud-president Trump hoeft vandaag toch niet 454 miljoen dollar aan borg te betalen voor een verloren fraudezaak. Het bedrag is door een rechtbank in New York verlaagd naar 175 miljoen dollar. Trump moet het binnen 10 dagen betalen. Kinderartsen in Nederland roepen ouders op om hun kinderen te laten vaccineren tegen alle ziektes in het Rijksvaccinatieprogramma. De afgelopen weken kwamen zeker vier kinderen om het leven door kinkhoest. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen ook droog bij 13 tot 16 graden. life that won't last didn't shouldn't have made. I had my ups and downs, trials and tribulations. sweet dreams in vain But who's to blame? I remember all the things you are and all the things you mean to me.